Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. Vorige week nog 9, deze week 6. En van Sing Up. Major Lazer, Busy Signal, Watch Out For This verdubbelde een plek. Vorige week 4, deze week 8. En van 11 omhoog naar 9, Jake Miller, A Million Lives. Top 10 sloten we af met de eh, Naughty Boy, Sam Smith, La La La. Daar begonnen we eigenlijk mee. Dat was de lijst voor deze week. Volgende week vrijdag 3 uur heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je klaarstaan.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 De zeven in de leeftijd van 17, 18 en 19 jaar zouden niet betrokken zijn geweest bij de diefstal, maar de gestolen examens wel hebben gebruikt. De scholieren werden eerder deze week opgepakt, maar mochten na verhoor weer naar huis. Ze worden verdacht van heling. Bij een zelfmoordaanslag in een moskee in Irak zijn zeker twintig doden gevallen. Een man blies zichzelf op in een Soenitisch gebedhuis in Wahidja in het midden van Irak. Er waren toen veel mensen bijeen voor het vrijdagmiddaggebed. Of de aanslag het werk is van Sjiïten is niet bekend. Koning Albert en koningin Paola van België hebben hun afscheidstournee afgesloten in Luik. Zondag is de troonswisseling. Prins Filip neemt de dan over van zijn 79-jarige vader. Het koningspaar bezocht eerder Gent en Eupen. De rondgang stond al gepland om te vieren dat Albert 20 jaar op de troon zit... maar is nu dus ook een afscheidstournee geworden. De voormalige Duitse doelman Bert Troutman is overleden. Hij speelde bijna zijn hele carrière in Engeland bij Manchester City. In 1956 liep hij in de finale van de FA Cup een gebroken nekwervel op. Maar desondanks bleef hij tot het einde van de wedstrijd in zijn doel staan. Troutman werd toen uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Engeland. Bert Troutman is 89 jaar geworden. In Frankrijk is een gevangene ontsnapt omdat hij behoefte had aan vakantie. Hij zat vast in Lille en werd door een voor een hoorzitting mee naar buiten genomen. Daar wist hij te ontkomen aan zijn bewakers. Volgens zijn broer zal hij zich in september weer bij de gevangenis melden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon nog volop en vanavond blijft het nog lang warm. Morgen eerst bewolkt, daarna weer zon met iets lagere temperaturen dan vandaag. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A16 van Rotterdam naar Breda, voorknopend Klaverpolder 4 kilometer. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4.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 Gaan wij zo ik luisteren naar uh, van uh, Stromae. Heel bekend van oh, Dans, een paar jaar geleden zijn grote hit. En daar gaan we nu naar luisteren. Zijn nieuwe hit is dan uh, Papa Lekker om uit te spreken voor radio-dj's.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 Het is, net, het is net niet vandaag. Maar ja, dat, ik hoop dat ik het beter kan maken met het volgende nummer. Dat is namelijk Cruise en dat is van de Florida, Florida Georgia Line. En daar word je wel vrolijk van, denk ik, als je dit hoort, hè? Lijkt me wel. my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Maar dan in een andere versie. Wel lekker hoor. Een beetje zonder herrie op de achtergrond. Goed, we gaan door met de eh, Love Me Again. En dat is van John Newman. Zometeen nog eh, het laatste nieuws, weer en verkeer. Hier op Radio CFM in het weekend in. Met vandaag alleen eh, Karim. Voor de verandering. Goed, we gaan luisteren naar John Newman met zijn Love Me Again. Love Me Again. John Newman, Radio CFM, het weekend in. We gaan luisteren naar Blurred Lines. Wat niets anders betekent dan eh, lijntjes die eh, een beetje vervaagd zijn. Nou, eh, zo is die man ook wel, die het zingt. Want die Urban Thicke, die gaat dus samen met Sylvie van der Vaart. Schijnt het terug te zijn. Alhoewel, ze heet geen Sylvie van der Vaart meer, want dat zou raar zijn. Ze heet nu Sylvie Meis. Maar goed, Robin Thicke en zijn Blurred Lines hier op Radio CFM het weekend in. Rowan Thick en zijn Blurred Lines. Dan het weer. En je gaat het niet geloven hoor. Het blijft mooi weer. Ja, ongelooflijk. Af en toe wel een wolkje. Maar de komende week, tot, in ieder geval tot woensdag, is het eh, rond de 5 tot 28 graden. En eh, dat is echt heerlijk strandweer natuurlijk. Eh, volop zon en ja, af en toe een, lekker winkje. S'nachts wordt het warm, dus het worden klamme nachtjes, denk ik. Dan ga ik of 14 eh, tot 17. Afhankelijk van waar je woont natuurlijk in het land. En ehm, ja, het blijft dus mooi weer. Dus de, barbecue kan eh, nog lekker buiten blijven staan. Dus de, de, de kussens op de stoelen blijven liggen. En eh, je kan je in gaan smeren. Want dat moet je wel doen hè, met dit weer.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 One day Soms een handtekening zet op eh, de gele trui die hij nog steeds in handen heeft. En een kerktor is ingebakken in het, ja, een live versie. En dat is van uh, Thrift Shop, Macklemore en Ryan Lewis. Ze hebben speciaal voor eh, de muziekdienst Spotify een concertje gegeven. En daar traden ze op met een paar nummers van hun, waaronder, waaronder Thrift Shop. En ja, die hoorde zo live, zeg maar, over nou, ongeveer, nou, nu? This ja, nu. je hoort hem zelf aan aankondigen. along the same lines, it's just about thrift shopping. <laughs> what, what, what? All right. What, what, what? Let's what, have some fun, Spotify. What, what, what, what, what, what? Say, hey, yo! A little louder, say, hey, yo! You ready? Let's go. twenty dollars in my pocket. I'm I'm, I'm hunting, looking for a cover. This is fucking awesome. Walking to the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped to buy some shit from a thrift Whoa. shop. Ice in the fringe, so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass home kid. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. There's a green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets, piss. But shit, it was 99 cents. Copping and washing, about to go and get some compliments. Passing on those moccasins, someone else has been walking in bummy and grungy. Fuck it, I am stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy. That's a bargain, bitch. I'ma take it grandpa style. I'ma take it grandpa style. No, for real, ask your grandpa, can I have his hand me downs? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Ticket that had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a knee board. Like, hello, hello, my ace man, my mellow John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I can take some pro wings, make them cool, sell those the sneaker heads to be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, I, ah, ah, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Come on. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, I, ah, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What you know about rocking a wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's. Come up a granddad. The man in that plaid button up shirt right now I'm up in her stunting.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 Dookie Brown leather jacket that I found. again that had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Like, hello, hello, my ace man, my mellow John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no, I can take some pro wings, make them cool, sell those to sneakerheads to be like. Ah, uh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, ah, am ah. hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Come on. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, am ah, hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. About the wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm digging, I'm digging, I'm digging, I'm digging, I'm Make me find me in the pins. Nah, I'm scared. Tony Patella. That's $50 for a t-shirt. Limited edition. Let's do some simple addition. $50 for a t-shirt. That's just some ignorant bitch shit. I call that getting swindled and pimp shit. I call that getting tricked by business. That shirt hella dope. And having the same one, six of the people in this club is a hella don't.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 Only got twenty dollars in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. All right. I wear your granddad's clothes. Uh-huh. I look incredible. You do look good, I'm man. in this big ass coat from that thrift Put shop down below. big ass I'm gonna pop some tags. got dollars in my pocket. Ah, ah, ah, Goedkope winkelen doe je in het thrift shop. Moet je wel over Amerika vliegen. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hoeft niet. Het is gewoon een, doe ik altijd. Dit is mijn werk. Dit doe ik altijd. Hoef je niet voor te klappen. Maar goed, eh, ja, dan moet je even voor naar Amerika vliegen. En uh, dan naar zo'n thrift shop gaan. Goed. Zo'n goede brug hebben we nog nooit gehad. Nou, nog eentje meteen. So Good van B.O.B. Drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar. head on her shoulder. She probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite because she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bars. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style. Tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby, because you'll be gone for a while. Wow, wow. leftovers from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby. I could use a feature. Swagger like Caesar. I get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Coliseum. I'll be the venture if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. Hi. Ja, dit liedje zit onder andere in de eh, nieuwe film, die Internship. Een eh, film over een eh, zoekmachine op internet. En het is een aanrader, die film. En ja, als je daar nog iets, als je niets te doen hebt vanavond of morgenavond, ik zou er echt naartoe gaan. En het is een comedy en het is echt geweldig. Goed, wie ook geweldig is en van eigen bodem kon. En zij heeft nu op dit moment, dit moment de killer. Sharon Dorson. Zo, dan weten we dat ook weer. We gaan luisteren naar Only Teardrop van eh, Emily The Forest. Zij won daarmee het Songfestival en eh, heeft nog steeds grote hit in alle Europese hitlijsten. Zo ook in die van Nederland. to blame. It's such a shame. tonight. Let's leave the past behind us. I for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Oh, look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Ja, nou, teardrops eh, en waterdrops, hoe je het ook wel noemen, regen kun je het ook wel noemen. Dat hebben we nog niet gezien, gelukkig. Maar je hebt soms wel eens het idee, hè, van, eh, dan, dan gaat iets niet zoals je wil. En dan denk je van, uh, mijn middelste vinger voor jou. En Maria Mayne had dat ook. En die heeft er dan een heel nummer over geschreven. Is misschien wel wat overdreven. Goed, het nummer Fuck You van Maria Mayne hoor je nu. ja met haar geweldige hit, Fuck You. We gaan luisteren naar de Sound of Silence.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 Hè. We gaan luisteren naar de nieuwe Weekend hit. En uh, wie kent hem niet, zou ik zeggen bijna maar nee. is een beetje een flauwe grap, maar het is... Het is oh, mensen toch. Ik zal alvast je radio wat harder zetten, want het, het is toch een nummer. Het is toch echt een nummer waarvan je denkt van... Nou, dat heb ik in jaren niet gehoord. Dat dacht ik, althans toen ik het hoorde. Het is namelijk het nummer Animals en dat is van Martin Garlic. En eh, als je dat hoort, dan word je de hele dag gewoon één keer goed als het een hele slechte dag was natuurlijk. Of als hij al heel goed was, wordt hij nog beter. En het is gewoon een nummer waarvan je gewoon vrolijk wordt. En, dat is nou echt... Het, is, past perfect bij deze tijd. En eh, het nummer heet eh, dus Animals. Heel veel nummers eh, met Animals zijn er al voorgegaan. Die ga ik allemaal laten draaien zo. En dan zul je horen dat je, dat je er wel een paar van kent. Maar goed, eerst de hit. Het duurt maar 2 minuten en 56 seconden. En het heet Animals. En het is van Martin Garrick. dat was hem alweer. Wat een hit, hè. Goed, we gaan eh, door met een ander nummer. En dat is eh, een nummer. En dat is van de band. Want, nou, is het wel een band? Het is eh, van, van Showtrack. En, nou, weet je wat? Dan doen we lekker na de reclame, want het duurt te lang. We gaan nog even luisteren naar Nielsen en Miss Montreal. Met hun nummer Hoe. En hoe ik dit weer oplos, het is gewoon ongelooflijk, hè.